van 3 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Nabestaanden van twee Molukkers die bij de treinkaping bij de Punt werden doodgeschoten... hebben bij de rechtbank schadevergoedingen geëist. De moeder van een van de kapers wil 20.000 euro smartengeld van de staat. Twee broers van de enige vrouwelijke kaper willen in totaal 35.000 euro. Daarnaast willen de nabestaanden dat duidelijk wordt wat er is gebeurd. De staat moet zich in de rechtbank verantwoorden voor de dood van de twee Molukkers. In juni 1977 kaapten zij een trein in Drenthe. Mariniers maakten na bijna 19 dagen een einde aan de actie... waarbij twee gegijzelden en zes kapers om het leven kwamen. Op een middelbare school in Elst heeft een leerling een leraar neergestoken. De man is behandeld in het ziekenhuis en kon daarna naar huis. De leerling is aangehouden. Volgens de politie hadden de jongen en de leraar ruzie. De andere scholieren zijn opgevangen in hun klasse en in de aula van het Overbetuwe College. Rechercheurs doen in de school sporenonderzoek en praten met getuigen. Zanger Sting heropent volgende week het Bataclan Theater in Parijs. Daar werden bijna een jaar geleden 90 mensen gedood door aanhangers van IS... Het theater was sindsdien gesloten en is uitgebreid gerenoveerd. De opbrengst van het optreden gaat naar goede doelen... en naar slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Sinterklaas wordt bij zijn intocht in Amsterdam alleen nog vergezeld door schoorsteenpieten. De zwarte piet wordt in de band gedaan. Sinterklaas komt op zondag 13 november aan in Amsterdam... en een dag eerder is de landelijke intocht in Maasluis... die op televisie wordt uitgezonden. Het is nog onduidelijk of Zwarte Piet dan wel is te zien. En bij de selectie van het Nederlands elftal voor de komende twee in het land zit een verrassing. Bondscoach Blind selecteerde Marvin Zegelaar, een relatief minder bekende speler. Zegelaar speelt bij Sporting Lissabon en hij begon ooit bij Ajax. Het weer bewolkt, ook af en toe wat zon. Vanavond steeds meer regen. Het wordt 10 graden. In het weekende wisselvallig. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het.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 De Euro Breakdown hier op ZFM eh, Zandvoort. Deze week in de lijst hebben we 10 stijgers, 15 zittenblijvers, 11 dalers en maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. Adele komt weer in de lijst binnen met haar nieuwste single Pentatonics, Little Mix en niemand minder dan Robbie Williams. Nou, waar die staan, dat eh, hoor je best wel snel allemaal. Uit de lijst verdwenen is eh, Charlie Poot met One Call Away naar 29 eh, eh, weken. Dat was de langst genoteerde plaat. James Bay met Best Fake Smile na 20 weken. Meu met Final Song na 18 weken uit de lijst verdwenen. En DNC met Toothbrush na 10 weken alweer uit de lijst verdwenen. Maar zoals ik al zei, we hebben vier hele mooie nieuwe binnenkomers ervoor. Snelste daler deze week is in handen van Dior met Bailar. 9 plaatsen gedaald. En de snelste stijger eh, deze week, die is wel heel erg opmerkelijk. Maar liefst 29 eh, plaatsen eh, gestegen. En heb ik het over Bruno Mars met 24 Carat Magic. En dan zag ik een mooie persiflage op iemand die op een wortelfluit aan het spelen was, dit nummer. En dan is het letterlijk Carrot Magic. In plaats van Carrot, Karaat. ik begrijp het wel. Hey, um, ja, wat gaan we vandaag eh, verder allemaal doen? Eh, natuurlijk eh, de Nederlandse top 40 behandelen. Wat nieuws van de artiesten. Maar het belangrijkste is natuurlijk de muziek. Die staat centraal deze week wederop. Kan niet anders eigenlijk in de top 40, hè? we gaan beginnen met nummer 38 zo direct. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de top 3 van vorige week. Nummer betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Rond kwart voor vijf zal de top 3 van uh, deze week eh, bekend gaan worden. Maar nu beginnen we eerst met nummer 38, zoals ik al zei.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 Met het eh, prachtige singeltje van hun eh, Speeding Cars. Hey, de eerste nieuwe binnenkomer zijn we al meteen, gaan we al meteen tegenkomen. Dat is de nummer 37 van deze week. En deze dame die komt uit het Engeland. En we kennen er allemaal eigenlijk wel van Hello en Skyfall, Rolling in the Deep, et etcetera. Dan heb ik het natuurlijk over Adele. Nou, ik hoef niet eh, veel meer over te, eh, vertellen, want iedereen eh, kent er eigenlijk best wel. Send My Love to the New Lover. Die uh, ken misschien nog wel de laatste ehm, top 40 hit van haar was dat. Nou, wordt opgevolgd door de, het volgende nummer. Water Under the Bridge. De nummer 37 dus van deze week hier in de Euro Breakdown.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 De nummer 37 met... Ehm, Water Under the Bridge. Ja, ik moest even kijken. we zijn toegekomen aan de volgende nieuwe binnenkomen. En die is in handen van niemand minder dan Pentatonix. Pentatonix is een groep die eigenlijk alles ja, zoveel mogelijk eh, a cappella doet. En eh, andere nummers um, eh, ehm, um, ehm, covert. En deze cover van Halleluja is bijvoorbeeld weer een hele mooie. Ze hebben hiervoor onder andere ehm, Happy gedaan. En andere nummers zoals... Nou ja, ga, ga, zo maar door. In ieder geval ook. Pentatonics bestaat uit uh, Evie, Scott, Kirsten, Kevin en Mitch. En in 2011 eh, eh, vormden ze de groep en winnen de talentenjacht de single... waarmee ze niet alleen 180.000 euro winnen, maar ook een platendeal bij Sony. Nou, de groep ontleent eh, de naam aan de pentatonische schaal. Een muziekindeling met uh, vijf noten per octaaf. Met Little Drummer Boy, Did You Know en Can't Sleep Love... hebben ze inmiddels drie hits weten te scoren in de Billboard Hot 100. Ook hebben ze inmiddels twee Grammy Awards in de wacht weten te slepen. Nou, in 2016 brengt ze met uh, eh, Pentatonics Christmas, hun vierde studioalbum uit. En daarop eh, staat ook het cover van Hallelujah, origineel van eh, Leonard Cohen uit de jaren 60, 70 uit mijn hoofd in ieder geval.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 Op nummer 31 staat een nieuwe binnenkomer. Shout out to my ex. En die is van Little Mix. En Little Mix is de girlband die we kennen van... Ehm, uh, wat was het ook weer? Uh, um... Ja, zo'n talentjacht op televisie. Ik, ik, kom even niet op die naam, joh. Hoe kan dat nou? Nou, maakt niet uit. Uh, um, <laughs> Ja, van X-Factor, dat was het. De Britse X-Factor. De groep eh, rond eh, Perry Edwards, Jesse Newsen, Lee Ann Pinnock en Jade Thirlwall gaat het om. Eh, de dames winnen het programma met de cover van de single van Damian Damien Rice, Cannonball. Die single, maar ook het nummer Wings, bereikt de eerste plaats in de Britse hitlijsten. Nou, Black Magic wordt in 2015 derde Britse nummer 1 met Shout Out To My Ex... dat in oktober verschijnt als voorloper van hun album Glory Days. En daar nieuw binnenkomt op nummer 1... Nou, deze week is hij dus uh, nieuw binnengekomen op nummer 31 eh, in de Europese hitlijsten. Dit is Little Bix met Shout Out To My Ex.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 En daarvoor hoorde je nou Horner met uh, This Town, de nummer 30. Hey, hebt een kleine race mee van de platen die we wel en niet gedraaid hebben. tot en met de nummer 25 zullen we maar doen dit keer. Op nummer 40 Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. De nummer 39 Dua Lipa met Blow Your Mind. 38 staat Walking on Cars met Speeding Cars. En Adele is nieuw binnengekomen op 37 met Water Under the Bridge. Shawn Mendes, treedt You Better op 36 en op 35 staat Martin Garrix met In the Name of Love. Pentatonix met Hallelujah op 34 nieuw binnengekomen. En op 33 staat Lucas Graham met eh, Mama Said. Daps met Lala Land op 32 en op 31 nieuw binnengekomen Little Mix. Shout out to my ex. Op nummer 30 dan Niall Horan met uh, This Town. En op nummer 29 Ariana Grande met uh, Into Op nummer 28 eh, vinden we de snelste daler van deze week. die samen met Elvis Crespo met Bailar.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 Even zijn toegekomen aan de laatste nieuwe binnenkomer eh, van eh, deze week. En uh, dat is eentje die uit een boyband komt. En uh, jullie weten al wie dat is. Robbie Williams natuurlijk uit de boyband Take That. Van de week was hij ook op televisie te zien hier in Nederland. bij het programma RTL Late Night. Nou, er is veel over te doen en veel over hem te zeggen. Maar ik denk niet dat ik er heel veel woorden aan hoeft vuil eh, te maken. Laten we gewoon eh, lekker zijn eh, nieuwe single gaan draaien. Love My Life is dit, de nummer 24 van deze week van Robbie Williams hier op ZFM Zandvoort. go We fall in the past and we hold together We pass the ends that we chase forever Chainsmokers. De nummer 22 van eh, deze week. Samen met eh, Phoebe Ryan. Prachtige plaat. Al zeg ik het zelf. Hey, we zijn alweer weer eh, bijna aan het einde van het eerste uur. Maar niet voordat ik even langs de sterren ga lopen met je. En dan, ja, we zullen het even op financiële manier doen. Want terwijl dat ze een toch een best wel rustig jaar had... is Taylor Swift in 2016 de best verdiende muzikant volgens de Forbes. Want de 26-jarige Amerikaanse is goed voor een totale verdienste van maar liefst 153 miljoen euro. Op de tweede plaats staat eh, One Direction met een totale opbrengst van 98 miljoen euro. En dan moet ze het ook nog eens een keer met z'n viertjes verdelen. Adele staat ook op een eh, plek, met, eh, om precies te zijn, plek 3. Met een totaal inkomen van ruim 72 miljoen euro. Vorig jaar werd de lijst nog eh, aangevoerd door Katy Perry. Die eh, omgerekend zo'n 125 eh, miljoen euro verdiende. Paul, McCartney staat er ook in. Met zijn 74 jaar is hij ook meteen de oudste muzikant in de lijst van Forbes. De Forbes die maakt altijd een top 100 samengesteld van beroemdheden. Nou, de zanger verdiende totaal net iets meer dan 50 miljoen euro. Direct achter Paul McCartney staat de meest jonge muzikant in de lijst. Met zijn 22 jaar is Justin Bieber goed voor eh, ook zo'n 50 eh, miljoen euro. Nou, in die lijst eh, staat ook een Nederlander. De enige Nederlander die erin staat is DJ Chesto. De 47-jarige DJ zou namelijk zo'n slordige 34 miljoen euro hebben verdiend. Nou, ik vind het allemaal nog wat hoor. Ja, over geld gesproken. De tijd rond kerst is altijd een periode van cadeautjes. En Mariah Carey heeft haar eerste cadeautje inmiddels binnen. De 46-jarige zangeres heeft volgens TMZ een deeltje gesloten met de HBC. Carrie zal tijdens de opening van de kerstperiode in de Supermarkt twee nummers komen zingen. In ruil daarvoor eh, zou ze voor dat optreden een bescheiden bedrag krijgen van maar liefst 900.000 euro. Na een reactie op het nieuws liet de directeur van HBC eh, weten dat het bedrag eh, wat genoemd wordt voor een optreden wat overdreven zou zijn. Nou, ik zou het wel willen eh, verdienen hoor. 450.000 euro eh, voor eh, één moppie te zingen en dan nog een moppie erachteraan voor hetzelfde bedrag. Ik doe het ervoor. Maar ja, helaas heb ik daar... Uh... Nou, laat maar. Daar gaan we niet verder over uitweiden. Hey, het laatste nummer van dit uur gaan we voor je draaien. Dat is nummer 20. En de nummer 20 is in handen van iemand die pas vijf weken lang in de lijst staat.